De zedenpolitie heeft er onderzoek naar gedaan en brengt de zaak nu voor de rechter. Borsato ontkent dat hij het heeft gedaan. Hij heeft juist aangifte tegen de vrouw gedaan vanwege smaad. De chemische fabriek Chemoers in Dordrecht is aansprakelijk voor de milieuschade die in de omgeving is veroorzaakt, zegt de rechtbank. Chemours stoten jarenlang kankerverwekkende stoffen uit. De fabrikant wist dat, maar deed er niks aan, volgens de rechters. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat over de periode van 1984 tot 1998... Chemours belangrijke informatie had moeten delen met de vergunningverlener en de gemeente. Dat is informatie vanuit Amerika, waarin wordt gewaarschuwd voor de risico's van de uitstoot van PFOA. Ja, dat is een variant van PFAS. Begin deze maand deden omwonenden van Chemours al een massa-aangifte tegen het bedrijf. Sommige mensen zouden ernstig ziek zijn geworden door de giftige uitstoot. Het aantal daklozen in Nederland is vorig jaar gedaald, zegt het CBS. Het waren er 26.500, ongeveer 6.000 minder dan het jaar ervoor. Hoe dat komt, weet het CBS niet. Dakloze organisaties twijfelen aan de cijfers. Zij zeggen dat het bij opvanglocaties juist drukker wordt. En het is inmiddels negen maanden na het WK in Qatar. Maar het geld dat de shirts die de spelers van Oranje droegen opleverden bij een veiling... is nog niet bij goede doelen terechtgekomen. Sterker nog, volgens RTL Nieuws is er van de 380.000 euro die de veiling opbracht... al 150.000 euro uitgegeven aan de veiling zelf, het bedrijf die het organiseerde, de shirts... het wassen van de shirts en belasting. Het weer, af en toe zon en temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen ongeveer hetzelfde, wel net iets minder warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N99 Den Helder-Den Oever is in beide richtingen dicht tussen Hippolytushoef en Den Oever. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.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 Het Veteranencomité van Zandvoort organiseert ieder jaar een dag... voor alle oorlogsveteranen in Zandvoort. Deze Zandvoortse Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 oktober. Bij strandpaviljoen Talassa. Anouk. Birds, kennen u hem nog? control, it seems my thoughts wander. was Sade, Your Love is King. 3 in één. De Mama's en de Papa's was een Amerikaanse zanggroep uit de midden jaren 60. Samen met de Beach Boys en de Birds behoorde de groep tot een weinig Amerikaanse bands... die succes hadden tijdens de zogenaamde Britse invasie. John Phillips, Cass Elliot, Danny Doherty en Michelle Phillips... informeerden de groep nadat voorgaande pogingen tot het opzetten van een folkgroep hadden gefaald. Ze hadden al direct een reusachtige hit met California Dreaming... dat nog steeds een van hun bekendste succesnummers is. En ik heb een 3-in-1 gemaakt van I Saw Her Again uit 1966... Monday Monday, ook uit 1966... en natuurlijk hun grootste hit California Dreaming uit 1965. Monday. Monday, Monday. Sometimes it just turns out day, every other day, every other day, every other day. Monday, Monday. Can't trust that day. Monday, Monday. It just turns. in één. Zandvoort Art 2023. Zaterdag 14 oktober van 12 uur tot zondag 15 oktober 5 uur s middags. Tweedaagse kunstroute door Zandvoort. Op circa 20 locaties tonen lokale kunstenaars hun werken.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 Gooi jij je haar dan swingen je heupen zo lekker dat ik te gevaar wordt. Als ik dans. Ja, ik voel me ook zo sexy als ik dans, als ik mijn haar losgooi. <laughs> Goed, dit was Nielsen. Sexy als ik dans. Beleef je duinen in de herfst. Tijdens deze vroege ochtendwandeling op zaterdag 7 oktober... staan we stil bij het leven in de duinen in de herfst. Vlak na zonsonderopgang trekken we erop uit met kans het burrelen van de damhert te horen... en misschien zelfs een damhert te zien. Ook zullen er veel paddenstoelen staan. En komt het belang van dit bijzondere organisme aan de orde. Deze excursie is helaas niet geschikt voor kinderen. Start informatiebord ingang Bleek en Berg aan de Bergweg in Bloemendaal. Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En zoals ik al zei, zaterdag 7 oktober... en het gaat starten om kwart over zeven s morgens. Aanmelden vooraf is verplicht. Reserveren verplicht via www.np-zuidkennemerland.nl produced my pistols, then produced my rapier. I said I stand there or deliver, or the devil he may take you. Must you ring dum a doo dum a die? Whack for my daddy oh, whack for my daddy oh. There's whiskey in the gyro. fishing. Some men like the fowling. Some men like to hear the cannonball rolling. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, must you ring, dum a doo, dum a die? you Dit was Diana Warwick met All the Love in the World. En we gaan voor met het, door met het volgende item. De instrumentaal van de week. Dick Deo, artiestennaam van Richard Anthony Monsoor... is ook wel bekend als The King of the Surfgitaar. Was een Amerikaanse gitarist die een van de pioniers op het gebied van surfrock is en een van de invloedrijkste gitaristen uit de jaren 60. Deel experimenteerde met galmeffecten en maakte gebruik van custom gebouwde Fender-versterkers... inclusief de allereerste 100 watt versterker. Nou, doe je horen maar dicht. Dick Dale en de Deltones met Let's Go Tipping. honey is what you are. is what you are. The only one I'll ever want from mine. That's what you is what you are. Everything I ever want for mine is what you dit was Dolly Parton met You Are. Yesterday, yesterday, yesterday. David Robert Jones, ook wel bekend onder de artiestennaam David Bowie... geboren in 1947 en overleden in 2016... was een Britse zanger, songwriter, musical, producent en acteur. Hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten... vanaf de jaren 60 tot heden. David Bowie werd bekend onder de wereldhits zoals Space Oddity, Absolute Beginners en Heroes. Bowie deed ook een aantal succesvolle duetten met onder andere Under Pressure met Queen, Dancing on the Street met Nick Jagger en Tonight met Tina Turner. Daarnaast was hij bekend van zijn verschillende imago's, die vooral in zijn glamourperiode in de jaren 70 excentriek te noemen waren. Bowie was na zijn carrière als artiest ook acteur in diverse films en producer van andere artiesten. Ik heb gekozen voor Davy Bowie met Heroes. Ja, het eerste uur zit er alweer op. Ik, ik zie u graag terug na de boodschappen en het nieuws. En ik ga me eindigen met een hele mooie dag van Jay. En dat is het ook. Het is een hele mooie dag.